3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Limburgse champignonbedrijf PrimeChamp moet twee jaar de cel in... voor het uitbuiten van Poolse arbeiders. Ook vervalste hij onder meer salarisstrookjes. Er was 4,5 jaar cel geëist. De straf is lager omdat niet kon worden bewezen... dat alle plukkers werden uitgebuit. Het bedrijf moet ook een boete van 75.000 euro betalen. De zes Poolse vrouwen maakten heel lange werkdagen... en ze hadden bijna nooit vrij... Volgens getuigen vielen sommige vrouwen flauw van vermoeidheid. Ze kregen een boete als ze hun arbeidscontract wilden opzeggen. In een rechtszaak in Amsterdam tegen een man die heeft gesjoemeld met geld voor een goed doel... heeft het OM 3,5 jaar cel geëist. Hij zou 600.000 euro hebben verduisterd. Het geld van de stichting Quality of Life was bestemd voor onderzoek naar kinderkanker. De man was bestuurslid. Volgens het OM gebruikte de verdachte het geld voor de verbouwing van zijn huis... en het bedrijf van zijn vrouw. De penningmeester van de stichting zou van de fraude hebben geweten. Tegen hem is 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist. Stijn Schaars heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Hij heeft te veel last van een kuitblessure na de wedstrijd tegen België. Oranje bereidt zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg van zondag. Schaars is de derde die afhaakt na Vincent Jansen en Jermaine Lens. Bondscoach Danny Blind heeft Marten de Roon en Leroy Ver opgeroepen als vervangers. De ANWB verwacht een heel drukke avondspits. Vanuit het westen komt er slecht weer aan met regen en mogelijk hagel en onweer. Tegen vijf uur regent het in de hele Randstad. In combinatie met het drukke verkeer van de laatste tijd... kan dat tot extreem lange files leiden, waarschuwt de ANWB. Het weer, veel buien dus vanmiddag, gaan zee mogelijk met onweer. Het is 3 tot 7 graden. Morgen droog en in de loop van de dag zon. Ook dan is het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op dit moment staan er nog nauwelijks files, maar we verwachten een hele drukke avondspits. Want er komt regen vanaf de Noordzee op dit moment het westen binnengedreven.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 Met eigenlijk een B-kantje. Welke dat is, dat hoor je zo. Nog veel plezier. Baby, please don't go down New Orleans. You know I love you so, baby, please don't go. Baby, done gone. Well, done gone. Well, done gone. Left the county had the shackles on. walk along, babe. please don't 1962 Cliff Richard and the Shadows en Do You Want Dance. En eigenlijk was dat het B-kantje van I'm Looking at the Window. Was dat het, ja? I'm looking out, <laughs> I'm looking out the window, is het natuurlijk. Eh, dat werd ook een grote hit trouwens, maar deze mocht er ook zijn. Hè? Do You Want to Dance van Cliff uit 62. En in 64 scoorde Them een grote hit met Baby Please Don't Go. En dat was een geweldig singeltje, want op de andere kant stond Gloria. Dan gaan we nu naar een eh, track luisteren van een LP Testify uit 2002. Van een artiest die natuurlijk in de jaren 80 ook al grote successen scoorde. Phil Collins. En hier is Can't Stop Loving You. van het album Testify uit 2002 was dit Phil Collins en I Can't Stop Loving You. Dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit 1970. Hier is Aphrodite's Child en Spring, Summer, Winter and Fall. Spring, Summer, Winter wine Summer, Winter and Fall van Everdite's Child, de top 100 hit uit 1970. En dan gaan we naar een Nederlandse groep. Toen ze nog de Jumping Jewels heten, waren ze alleen maar instrumentaal. En daarom gaan we ook een instrumentale draaien van de Jumping Jewels. jumping Can Can. Can Can. En dat waren de Jumping Jewels uit Nederland uit 1964. Jawel. Dan gaan we nu luisteren naar een compositie van Gene Pitney. Alleen het wordt gezongen door Ricky Nelson. Zijn, eh, mag wel zeggen, allergrootste hit uit 61. Hello Mary Lou, Goodbye Heart. Hello Mary Lou, Goodbye Heart, Sweet Mary gets around. It's where my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm sorry. country boys. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary. never part. So hello, Mary Lou, goodbye heart. So hello, Mary Lou, goodbye heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye heart. Ja, ja. <laughs> Dat was Ricky Nelson en Hello Mary Lou, Goodbye Heart. En dan zijn we nu alweer toe aan een uh, dubbele Beatles eh, track. En die komen van de LP Rubber Soul uit 1965. En ze heten In My Life en Wait. In My Life werd geschreven door John Lennon. En eh, eh, ja, het klinkt misschien wat eh, bizar, maar voor mij en voor Willem wordt die track ooit eens een keer gespeeld. Jawel. En een van de zinnen die uit die, dat nummer komen... Some are dead and some are living. En dat gaat over de vrienden die hij had. En Wait is een nummer geschreven door Paul. En dat gaat over de relatie met zijn vriendin als hij er niet is. Hier zijn de Beatles met In My Life and Wait. friends I still can recall. nothing been a long time. Now I'm coming back home. I've been away now. Oh, how I've been alone. In My Life and Wait van het album Rubber Soul. In volgende week zijn we weer toe aan de laatste twee tracks van het album. If I Needed Someone, een compositie van George Harrison... En eh, Run for Your Life van John en Paul. En dan gaan we nu, nu luisteren naar een eh, nummer van de mamas en de papa's. Die hebben hele leuke muziek gemaakt, maar ook hele mooie. Hier is Got a Feeling. this pain and make it Papa's Got a Feeling. En dan zijn we nu toe aan een driedubbele dosis Leo Sayer. Welke nummers je hoort, dat hoor je zo meteen als ze alle drie gedraaid zijn.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 Nou, in eerste instantie naar You Make Me Feel Like Dancing uit 1976. Daarna Long Tall Glasses, I Can Dance uit 74. En uit hetzelfde jaar zijn eerste hit, The Show Must Go On. Leo Sayer. Heerlijke muziek. In 1965 wilde de Amerikaanse muzikant Dave Pell een LP opnemen met nummers gebaseerd op commercials. En dat heeft hij ook gedaan... Met de T-Bones heeft hij dat gedaan samen. En een van die nummers heette No Matter What Shape Your Stomach Is In. Gebaseerd op een reclame van, het, eh, pijn, van de pijnstiller Alka-Seltzer. Goed, 1965 een one-hit wonder voor de T-Bones. No matter what shape your stomach is in. T-Bones en No Matter What Shape Your Stomach Is In. En One Hit Wonder uit 1965. Dan gaan we nu toe aan een naar een top 100 hit uit 1982 van Frida. En die kennen we natuurlijk allemaal van uh, ABBA. Daar was zij lid van. Maar ze had ook wat eh, solo hits, zoals deze. To Turn the Stone. met To Turn the Stone. Het top 100 dit uit 1982 was dit. Eh, in 1986, eind 86, toen ging ik eh, met mijn gezin naar Australië. En eh, toen had je nog de Walkmans. Cassettebandjes weliswaar, maar toch een Walkman. En ik had een cassettebandje meegenomen met daarop de LP Graceland van Paul Simon. En die is tijdens die vlucht heen en weer diverse keren gedraaid. En daarom draaien we nu ook Graceland. as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart.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 Dit was eh, Matchbox, zometeen tussen 4 en 6. Hans en de vrienden met hun uitzending van... ZFM draait door, toch? Nee. Nee! Nee, dat is vrijdag. En wat is het vandaag dan? Muziekboulevard. van. Ook goed. Nou, veel plezier in ieder geval.